Informatie over de rente en de bijbehorende opslag was niet duidelijk voor de klant... en daarmee heeft ABN AMRO zijn zorgplicht verzaakt, oordeelt de rechtbank. De Spaanse regering schakelt het constitutioneel hof in om een afscheiding van Catalonië te voorkomen. Eerder deze week zette de regio de eerste stap op weg naar onafhankelijkheid. De separatisten hebben een meerderheid in het parlement en ze willen over anderhalf jaar de Vrije Republiek Catalonië uitroepen. De Spaanse premier Rajoy stapt nu naar het hof omdat dit volgens hem draait om de verdediging van het hele land. De premier vraagt het Hof de Catalaanse premier Mas en andere parlementariërs te schorsen... als die niet stoppen met de voorbereiding van de onafhankelijkheid. Het Syrische leger heeft een belangrijke overwinning geboekt. Na jaren is het regeringstroepen gelukt om een luchtmachtbasis bij Aleppo te ontzetten. De basis werd bijna twee jaar lang door IS belegerd en daarvoor al een jaar door andere rebellengroepen. De honderden regeringsmilitairen die er zaten konden al die tijd geen kant op. Sepp Blatter, de geschorste voorzitter van voetbalbond FIFA, ligt sinds afgelopen weekend in het ziekenhuis. Volgens een advocaat is hij daarom tot rust te komen en kan hij vanaf volgende week dinsdag weer aan het werk. Vorige week werd al bekend dat de 79-jarige Blatter met gezondheidsproblemen kampt als gevolg van alle stress waarmee hij te maken heeft. Blatter is voor 90 dagen geschorst door de ethische commissie van de FIFA vanwege een dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro aan Michel Platini. Het weer, het is bewolkt met wat lichte regen bij een graad of 14. Morgenochtend weer af en toe zon en iets warmer.